Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger intensiveert de aanvallen over de grond in de Gazastrook... zei een woordvoerder op een persconferentie. Je hoort correspondent Nasra Habiballa. Het leger zegt inderdaad dat ze het gaan uitbreiden. We hebben de afgelopen dagen ook al gezien dat het Israëlische leger met grondtroepen... een paar dagen achter elkaar de Gazastrook is ingetrokken. Zij noemden dat zelf lokale invallen, dus geen groot offensief. En nu zeggen ze dus... we gaan een volgende stap nemen. We gaan het uitbreiden. Maar of dat dat grote offensief is waar het al eh, dagen over gaat... of dat het gewoon weer een stap erbij is, dat weten we niet. Op beelden van persbureau Reuters en Palestijnse media op X... zijn aanhoudende explosies te zien op de grens van Israël en de Gazastrook. Hamas doet ondertussen een beroep op de internationale gemeenschap... om de Israëlische bombardementen op Gaza te stoppen. Hamas eist dat er onmiddellijk een einde komt aan wat het noemt... de misdaden en reekse moorden tegen de inwoners op de Gazastrook. En het schaatsseizoen is weer begonnen. Bij het World Cup kwalificatietoernooi in Tialf wordt dit hele weekend gestreden om startbewijzen voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden van het schaatsseizoen. Op alle individuele afstanden liggen voor de vijf snelste schaatsers tickets klaar. Onze verslaggever is erbij en vertelt wat hem is opgevallen. Er zitten toch wel wat verrassende namen bij. Vijf kilometer mannen. Nou, dat Patrick Roesta wint, de wereldkampioen, dat is niet zo verrassend. Maar de nummers 2 tot en met vijf waren wel verrassingen. Chris Huizinga, de 21 jaar jonge Jesse Spijers, Marvin Tal Alsma en Gert Wierda houden ervaren mannen als Marcel Boske, Bo Snellink en Jorrit Bergsma buiten die wereldbekerploeg. Marijn Scheperkamp is het schaatsseizoen ook alvast begonnen met een overwinning op de 500 meter. Ook Kai Verbij, Hein Otterspeer en Janno Botman hebben zich geplaatst voor de World Cups. Bij de 1500 meter bij de vrouwen is het gewonnen door Marijke Groenewoud. Dan nog het weer. Vanavond alleen langs de kust nog buien. Morgen weer een regenachtige dag.